Kasper Meijer met het NOS-journaal. Drie dagen na de zware overstromingen in Spanje... is een beknelde vrouw uit een auto gered in Valencia. De vrouw werd gisteren gevonden toen reddingswerkers haar hoorden schreeuwen. Volgens een lokale krant zat de vrouw vast naast het lichaam van haar overleden schoonzus. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe is. Op talloze plekken in het rampgebied wordt nog gezocht naar overlevenden... maar de kans wordt met het uur kleiner dat mensen nog levend... uit ondergelopen huizen of auto's kunnen worden gehaald. Het dodental staat vooralsnog op 211. Gertjan Mulder vertrekt als toezichthouder bij Omroep Ongehoord Nederland. Aanleiding is de commotie over racistische en homofobe uitspraken van zijn kant. De Volkskrant schreef deze week over oude berichten op sociale media van Mulder... Hij plaatste stigmatiserende berichten over moslims... en beschreef homoseksualiteit als besmettelijk. Maurice Stijn keert terug als trainer van Sparta Rotterdam. De 50-jarige coach heeft een contract getekend tot aan het einde van het seizoen. Stijn begint ermee aan zijn tweede periode bij de Rotterdamse club. Hij zat zonder club nadat hij vorig jaar na zeven competitieduels werd ontslagen als trainer van Ajax. Op dat moment stond Ajax voorlaatste in de eredivisie. Sparta staat momenteel op de 12e plaats in de eredivisie. De kwalificatie voor de Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië is uitgesteld vanwege zware regen. De kwalificatie had om 7 uur Nederlandse tijd moeten beginnen... maar voorafgaand brak een stevige bui los, waarna het urenlang bleef regenen. Het is nog onduidelijk wanneer de kwalificatie ingehaald kan worden. Morgenochtend lokale tijd lijkt de eerste mogelijkheid. Dat is een optie waarin in het verleden al vaker voor is gekozen.